uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Zeker de helft van de slachtoffers van mensenhandel wordt binnen enkele jaren opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Dat concludeert mensenhandelrapporteur Herman Bolhaar op basis van onderzoek. In de meeste gevallen komen de slachtoffers van mensenhandel weer in aanraking met ernstige delicten, zoals mishandeling of seksueel geweld. Het kan ook zijn dat iemand nog een keer slachtoffer wordt van mensenhandel. Minderjarigen lopen daar het grootste risico op. Bolhaar roept gemeenten en het Rijk op deze groep mensen beter en actiever te beschermen. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet nogmaals om alle kinderen op de basisschool twee keer per week te testen op het coronavirus. Dat kan met een zelftest. Het kabinet besloot eind november dat alleen kinderen uit groep 6 en hoger moeten testen. Maar het OMT wijst erop dat ook in de lagere leeftijdsgroepen besmettingen voorkomen. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt het advies niet over. Hij zegt dat het zou gaan om enorme aantallen testen die besteld moeten worden... en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden. Dat is op korte termijn niet te realiseren, al dus De Jonge. Een Amerikaanse moordenaar heeft kort voor zijn executie een tweede moord opgebiecht. David Neil Cox was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2010... Enkele weken voor zijn executie bekende hij aan zijn advocaten dat hij in 2007 ook zijn schoonzus had vermoord. Binnenkort start een zoektocht naar haar lichaam. De Canadese rapper en zanger Drake wil niet langer meedingen om Grammys. Hij was voor twee muziekprijzen genomineerd... die voor beste rapalbum en beste rapnummer. Het is niet duidelijk waarom hij zijn nominaties heeft ingetrokken... maar in het verleden was hij gepikeerd omdat hij alleen in rapcategorieën was genomineerd. Het weer. In het oosten kan het lokaal glad zijn door sneeuwresten. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft tot de avond droog. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Vaak komen ze weer in aanraking met ernstige delicten... zoals mishandeling of seksueel geweld. Het OMT vindt het verstandig als alle kinderen op de basisschool... twee keer per week een corona-zelftest doen. Meester De Jonge neemt het advies niet over... omdat het op korte termijn niet valt te organiseren. Een Amerikaanse moordenaar heeft vlak voor zijn executie een tweede moord opgebiecht. Hij werd er doodgebracht voor de moord op zijn vrouw in 2010. Enkele weken eerder had hij aan zijn advocaten bekend dat hij in 2007 ook zijn schoonzus had vermoord.